Raymond Sereen met het NOS-journaal. Wouters heeft twee mensen doodgeschoten bij de decembermoord in 1982. Dat heeft getuige Roosendaal gezegd in het proces tegen de huidige president van Suriname. Roosendaal zei volgens de Surinaamse nieuwssite Star News dat Bouterse Cyril Daal en Surinder Rambokers heeft doodgeschoten. Roosendaal zei tijdens de zitting dat Bouterse tijdens de decembermoorden zijn boezemvriend was. Hij heeft vaak met me gesproken over de decembermoorden en ik was zijn vertrouweling, verklaarde hij onder Ede. Het proces gaat over de moord op 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Het parlement in Paramaribo legt de laatste hand aan een amnestiewet, waardoor Bouterse voor altijd buiten schot zou kunnen blijven. Premier Rutte wil brede steun zoeken in de Tweede Kamer voor het extra pakket bezuinigingen. Hij hoopt ook oppositiepartijen te overtuigen van de noodzaak van de nieuwe bezuinigingen die in het katshuis worden besproken. Na het vertrek van Brinkman uit de PVV-fractie kan het kabinet Rutte nog maar rekenen op 75 van de 150 Kamerzetels. Rutte ontkent verder dat het kabinet nauwelijks besluiten neemt sinds de start van de onderhandelingen in het katshuis, zoals sommige Kamerleden zeggen. Een directeur van een zorginstelling moet 2,5 jaar de cel in voor fraude met persoonsgebonden budgets. De vrouw van 50 vervalste de aanvragen van haar cliënten voor pgb's en stak het overige deel in haar eigen zak. De echtgenoot van de vrouw werd door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens witwassen. Het paar drukte ruim 30 miljoen, 3 eh, miljoen euro achterover. Christine Nesbit is in Heerenveen wereldkampioen geworden op de 1500 meter. De Canadese bleef Irene Wust en Linda de Vries voor, die tweede en derde werden. Bij de mannen werd Stefan Groothuis wereldkampioen op de 1000 meter voor Kjeld Nuis, die het zilver veroverde. De mannen rijden vandaag nog de 5 kilometer. De Noor Boeko heeft zich daarvoor met gezondheidsklachten teruggetrokken. En dan het weer... Een heldere nacht. Morgen is het vrij zonnig en dan wordt het gemiddeld een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg 4 kilometer voor afrit Bunschoten 7. De A4 daarna Amsterdam voor Zoeterwoude 9 kilometer. De A6 van Muiden naar Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er is maar één, reis, één rijstrook open bij Almere Zand. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat voor Driebergen file van 9 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht voor Bunnik 11. A13 de Haag Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 6. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Brechtseplein 4.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 Vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag. En we hebben een bomvolle uitzending, George zei het net al. En we hebben onder andere Piet Paulusma, Mark van Rijswijk. En natuurlijk om 6 uur onze Formule 1-watcher, Tim. En ja, voor de rest hebben we echt eigenlijk alleen maar nieuwe muziek. En uh, dit hele leuke Spaanse deuntje op de achtergrond. we gaan nu uh, luisteren naar uh, een weer een nieuw nummer. This was for you, girl. Yeah, I think about you all the time. Tell my friends that I'll be fine, but they know that I'll be lying. Do my best to get you out of my head, and I'll be trying to fake a smile through my days, though inside I'm steady down. Uh, back in Chi Town, everything reminded me. I turn on the radio, and even music haunts me. I know I told you this, and I told you that, but the bottom line is, baby girl, I want you back. Uh. You said I couldn't run and go. You said I'm weekend shows. I couldn't go on without you. Now I'm sitting in this house alone. wondering why I left home, and I'm hoping hoping that you know that Till now, I always got back And now it ain't the same And I still turn my head every time I hear your name Staring at the phone can make somebody go insane So I'm hanging at the club trying to drink away the pain This a nightmare, tell me when I'm waking up I regret the day that I decided we were breaking up Without making up, even though the minds are stacked Bottom line is, baby girl, I need you back When you said I'm coming home and go You said a making shows I couldn't go on without you now I'm sitting in this house alone wondering why I left home And I'm hoping that you know that The ship is lost and found because I know can go hard or you can go home. hard like liquid swords, harder than worldwide stadium tours. I am the future, DeLorean doors. Will it survive? Never decease. I don't think I'm ever gonna rest in peace. I'ma kill a game, leave the rest in pieces. Now everybody want my recipes. Tell a jealous chicken I don't know what the beef is. I'm just making money for my grandkids, nieces. I'ma work hard, that's my thesis. 40 yard dashing, screeching. Uh Pardon me, ma'am, I'ma go dumb, smart I am. I'm complicated, hard I am. I end the beginning and start it again. You can go hard or you can go home. You can go hard or you can go home. you could get this. You could call a demon, I'ma call Jesus. You could get a curse, you could get a cross. You could go to work, or you could be the boss. I'ma be the owner, like Jerry Joneser. You could go harder, you could go homer. I'ma make a beat to put the people in a coma. You could be a geek, or be a rolling stoner. Uh, I woke up in the morning, hard like moaning, wood in the morning. Woke up thinking about microphone and ET on the microphone, the homeland. Uh, I'm way out like now way over here, I don't pass you. I get stacks of cash, you get cashews. I go hard, statues. Uh, we go hard. It's hard. Ja, je hoorde Will I Am. Eh, Mick Jagger hoorde je ook. En uh, vandaag Christina Aguilera met de... De eigenlijk. En dat, dat bestaat dan, of dat betekent dan, de hardest ever. En dat is dan met Mick Jagger. Mick Jagger, dat is eigenlijk misschien wel het eerste nummer dat ik eigenlijk ooit van Mick Jagger heb gehoord. Behalve Move Like Jagger, maar dat is niet van Mick Jagger. I'm gonna move like Jagger. Dat hoeft er niet, heel. <laughs> niet? Ja, ik, wou het er gewoon even uitgooien, mag dat? Ja, nou, oké. wat wordt er uitgegooid, jongen? Leuk muziekje eronder. Vertel het. Nee, dat, dat wou ik er even uitgooien. Ah. Welkom terug Niels. Dankjewel. Hoe is het met jou? Ja, lekker hoor. Dat is mooi. Ja, hè? Ja, wij bij de radio denken op dit moment gewoon van jouw terugkomst dit. Hello! Ja, snap ik ook wel. Vind het heel jammer. Nee, snap ik. Maar goed, ehm, <laughs> leuk dat je er weer bent. En uh, voor de luisteraars die eh, meeluisteren, zeg ik dan... Eh, Goedemiddag! Goedemiddag! En eh het is toch wel echt maar weer, hè? En eh, Niels is terug. Andere Niels is, heel erg voor één weekje weg. Die, uh, die kon vandaag niet. Kan gebeuren. Maar we hebben nog steeds Toby. in. Toby was er vorige Ik ben er weer. Toby is echt eh, de uitvinding van de eeuw. Nou, als Top. jij dat zegt. Ja, joh. Ik ga gewoon heel veel vering in steken. Oké. De uitvinding meer. Ja, wat op een gegeven moment doet het pijn. Ik dacht al, wat voel ik, maar dat is het dus. <laughs> en we hebben straks om 6 uur natuurlijk onze Formule 1-watcher. Tim, eh komt lekker vertellen over Formule 1. En we hebben zo direct, eh, als het goed is, Piet Paulusma aan de telefoon over het mooie weer. Pietje. Want wat wordt het barbecue-cijfer? Daar ben ik nog altijd wel benieuwd naar. Ik denk zonder dat hij wel Ja, zonder barbecuecijfers kan ik niet slapen. Ik zeg 8-9. Een 8, een 9. Nou ja, misschien wel belangrijker. Het watersport weer. Oh ja, dat is natuurlijk ook, ja. Want eh, het watersport, oh, daar heb ik zo zin in. Ik, eh, ik heb mijn wetsuit al aan. Gaan wij luisteren naar een ander nummer. Heb je, heb je je broek geplaatst? Een Spaanse hit. Wordt dit, denk ik. Hoop ik. Yo te Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, a ver de la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas la rabia me consume y lloras te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas no entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado, todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan. Todavía no pierdo la fe. Sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor te volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas, no queda nada. Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño toda la vida ni toda la agua del mar podrá pagar todo el amor que me enseñaste tú sentir sin ti yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar porque lejos no sirve mi mano para caminar porque solo espero que algún día puedas escapar yo te esperaré nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar que se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te veré No queda nada, sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te veré No queda nada, sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra Que se pase toda mi vida, yo te esperaré. Gaan we nu luisteren naar Next To Me. Dat is van eh, Emily Sandé. got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya. got to love you. Girl, me not stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up, high off the ground. Enough for them fake, them and a king a clown. Only thinking about themself alone.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 En natuurlijk Champagne met God to Love You. En nu gaan we horen? Als het goed is horen wij nu de enige echte. En hij verdient applausje in de studio. Piet Paulusma. Ah, dankjewel, dankjewel. Ja. Goedenavond. Goedenavond Piet. Hoe gaat het? Nou, goed joh. Het is mooi weer. Ja, hè? Dat we eindelijk. Eindelijk, ja, maar ja, goed, het is ook maart. Hè. Ik bedoel, eh, we leven ver boven ons stand momenteel. Ja. Maar het is hard op weg om een eh, warmterecord te vestigen, misschien wel record, misschien wel droogte-record. dus het kan van alles gebeuren. Maar ehm, het is wel volop genieten. Het is fantastisch. Want een paar weken geleden was het nog gewoon koud, toen liep ik nog in twee jassen rond. Ja, en nu is, eh, nu is het gewoon bijna zomer. Het is uh, gewoon een heel lekker weertype. Je ziet dan toch dat die warme lucht uit zuiden af en toe een behoorlijk in en nu eh, al een aantal dagen en de komende week eerst ook nog. En dat betekent gewoon dat we, eh, dat we voorlopig dit fraaie weer houden en dat we een heel mooi weekend tegemoet gaan. Mhm. Daarbij komt dat de zomertijd natuurlijk dit weekend ook nog in gaat. Het weer past er helemaal bij. Het is gewoon top, het is gewoon echt heel erg leuk. Ehm, hoe gaat het eigenlijk eh, de komende paar weken dan met dit weer? De komende ja. week? Nou, de komende week blijft het nog mooi tot en met uh, woensdag, donderdag. En dan is het vrijdag, zaterdag dat het wat minder wordt. Ik denk dat we dan toch wel eens wat regen kunnen krijgen. Mhm. Zo eh, tegen het einde van de maand. Maar dat moet nog. Maar voorlopig ziet het tot met donderdag geweldig uit. Ja, en wat voor cijfer geef je vanavond het eh, barbecue weer bijvoorbeeld? Ja, nou ja, morgen. Kijk, als je wil barbecuen, dat is prima. Het weer is eh, best wel goed. Ja. Je moet alleen uh, s'avonds rekening houden met de snelle afkoeling. Mhm. Ja. En we zitten nog in, in de wintertijd, dus het gaat dan moet je gewoon vroeg in de middag beginnen. En zondag heb je wat meer kans om even door te zetten tot in de avond, omdat dan die zomertijd is ingegaan. Eh, en welk cijfer is dat dan ongeveer? Ja, het cijfer voor morgen overdag is eh, voor deze tijd van het jaar natuurlijk een, eh, een, 9 of een 10. En voor zondag is dat ook een 8 of een 9. Oké, kijk, dat is mooi. En ja, het, weer van de komende paar dagen, hoe, ziet dat eruit? Nou, morgen zonnig. Vrij zonnig, wel iets meer bewolking misschien. Maar de zon heeft verder de overhand. Morgen een graad of uh, 16, Kijk, 17. Dat zijn toch wel temperaturen. En, eh, en als je zeg maar een beetje beschut zit om een terrasje? Nou, dan kom je zo op die 20 uit. Kijk, dat is toch wel lekker in maart gewoon mensen. Dat ja, is En als je kijkt naar eh, zondag is het ook eh, lekker weer. 15, 16 graden. Komt er waarschijnlijk iets meer wind te staan. Maar dat is ook in de luwte uit de wind natuurlijk heel goed houden Nee, schitterend. We kunnen ook wel even naar het strand hebben genieten. Van de zon, van, van het mooie weer. Dus uh, voor iedereen wat. Perfect. Wat ik me nou afvroeg hè, als weerman, als het heel slecht weer is, dan krijg je van die haatmailtjes toch? Wat krijg je dan? Haatmail, zeg maar. Van mensen, oh ik vind het echt zo slecht dat dit weer er is, blablabla. Bla, bla, Ja, maar krijg je... is nu, iedereen is nu vrij en blij. Maar krijg je dan nu ook van die mails van, al oh, wat een lekker weer Piet, ik ben zo blij dat je Ja, ja, top. Ja, ja, dat krijgen we nu ook. Kijk, dat is wel leuk. Iedereen op huis, ja, zeker. Ja. oké oh, dat is mooi. Piet, mogen we je hartelijk bedanken? Eh, heel, veel, eh, heel veel plezier en geniet van het weekend weer. Ja. Dankjewel. Eh, jij nou, ook. Tot mon. Otmon. En gaan wij nu meteen luisteren naar onze nieuwe weekendhit. Dat is van Mumford Sons. En ik vind het nou echt wel gewoon een oldschool, heel leuk nummer. En ik denk dat de helft het hier niet leuk vindt, maar ik vind het gewoon genieten. En hij heet? Hij heet The Gave. The Gave. The Gave. It's empty in the valley of your heart The sun it rises slowly as you walk Away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat You cannibal, you meat eater, you see But I've seen the same, I know the shame in your defeat but I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where. out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down you can understand dependence when you know their maker's land so make your sorrow Sling natuurlijk. Met Take You Higher. En eh, daarvoor je Mumford en Sons. Onze weekendhit met The Gave. The Gave. En daarvoor Piet Paulusma. Piet Paulusma. Met een 9. Met een 9. Voor ons barbecue weer. Ja. Oh, dus eh, wat gaan wij nu zo doen? Barbecuen. Ja. Nou. Pizza. Oh, pizza. Nee, wat een muziekje. Op deze goede, goede vrijdag. En dat is niet Goede Vrijdag omdat het Vrijdag is, maar gewoon omdat het een hele Goede Vrijdag is. En uh, eh, zodat ik na het nieuws hebben wij natuurlijk nog de Formule 1 Watcher, Tim. En eh, als het goed is ook Mark Rijswijk over bijvoorbeeld de topper Ajax PSV. En, uh, wordt, een leuke, eh, wordt een leuke pot. Even een rondje Niels, wat denk jij? Ah, het Ajax, Ajax thuis? Ajax thuis. Ajax thuis, dan wordt het een 3-2. 3-2 voor Ajax. Als had ik 2-3 gezegd, Stumpy. En Toby, jij bent natuurlijk ook, jij bent laatst op de foto geweest met een deel van de selectie, toch? Ja, een klein deeltje. Vooral met, met Toby. Toby hier. Mijn naamgenoot, hè? En, Jan. Jan Vertongen. Jantje. En die gaat nu heel erg goed. Ja. Dus misschien kun jij zeggen van, ik heb jou ooit nog mee op de foto gestaan. Mhm. Maar over foto's gesproken, ik stond dus echt op de foto met... Uh, Matthijs. Matthijs, ja. ik heb het gezien. Matthijs van Nieuwkerk, van eh, De Wereld Door Die Man. Aardige vent in het echt. Want ik ben uh, nee, in ja, het, woensdag... In het, net, in het niet dan? Nee, je hebt nog wel eens mensen toch die dan zeggen van... Nou, ik ben benieuwd hoe die in het echt is. Dat soort dingen. Nou, het is een hele aardige man. Hij neemt de tijd voor zijn publiek en zo. En, nou, dat vind ik altijd wel goed aan een prestator. Mooi, mooi. Ik neem ook altijd de tijd voor mijn publiek. Welk publiek? Dat voor de eh, raam, dat voor de raam zit. Oh dat? Dat is, eh, dat is ook publiek, alleen zitten met... Uh, ja, zitten wij nou achter de ramen of zitten hun achter de ramen? Ja, voor ons zitten hun achter de ramen. En voor, hun, zitten wij. ja, ja, ja. Ze staan ook nu naar ons te kijken van wat zijn jullie in godsnaam aan het doen. Van wat is dit? Ja. Nou, dit is radio maken en dat, moet je goed nou, zijn. Ik, ik, zie hier een paar bouwvakkers zitten hier. Ja, en dat zijn het meisjes, hè? Ja. Lullig is, ze horen ons niet, dus we kunnen alles zeggen. Totdat ze meeluisteren op de telefoon. iets te felle vel iets aan heeft. Maar goed, dat, dat maakt allemaal niet zo uit. Maar wat weten jullie eigenlijk van de Formule 1? Helemaal niks. Precies Helemaal niks. <laughs> Het is met auto's, toch? jij moet eens een weten, Toby. Vorige week niet opgelegd. Ja, oké. torpedoneus. Dat weet ik nog. torpedo. En, de auto's hebben vier wielen. Dat weet ik ook. En een motor. En ze gaan hard. En, ja, en ze gaan hard. En verder kom ik niet. Jij komt niet verder als dat... Eh, ja, en ze maken bochten. Ze hebben stuur. Ja, dat is waar. Ja. En, Ze rijden, hard, Dat was het ook weer? Hoe hard? Nee, wat was dat ook weer? Torpedo-neus? Nee, ja, zo'n vogelbekdierneus was het. Ja, dat was het. Gaan we zo wel vragen aan Tim. Oké, voor de tweede keer. Voor de tweede, ja, die jongen die denkt ook van, wat ben ik in mijn land? Hij is gelukkig nog niet. Waar ben ik in mijn Dus we ben ik in land? Ja, dat bedoel ik. Maar we kunnen nog alles zeggen. Maar eh, dat onder andere, stond ik naar het nieuws. En eh, de vorige keer ging het nieuws een beetje fout. Want toen had je drie keer de bumper of zo. Terwijl ik voor de sarcastische eh, grap zei van, nou misschien gaat het nu een keertje goed. Ging het weer fout. Dus ik ga het zo weer zeggen en dan hoop ik dat deze keer wel het nieuws bij de NOS goed gaat. Want ja, de NOS en het nieuws, het is, eh, het is af en toe een rare combi. En eh dan hebben we een bomvolle uitzending nog steeds. Met de heerlijkste zomermuziek. Terwijl het lente is net. Het is net één dag lente.